Door Almegens met het NOS-journaal. In Wenen is vanavond een aanslag gepleegd. Op zes plaatsen in het centrum openden schutters het vuur op voorbijgangers. Daarbij is zeker één dode gevallen. Er raakten minstens 15 mensen gewond. Ook een van de daders is door de politie doodgeschoten. Veel is nog onduidelijk en er wordt nog steeds jacht gemaakt op de daders. Hoeveel het er zijn geweest is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat hun motief was leger is ingezet om ambassadespleinen en historische panden te bewaken. Mensen in Wenen zijn opgeroepen om pleinen te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Volgens de politie werd er onder meer in de buurt van een synagoge geschoten. Die was op dat moment gesloten. politieman die daar op wacht stond raakte gewond. Verschillende regeringsleiders en staatshoofden hebben inmiddels gereageerd. Premier Rutte heeft namens Nederlandse medeleven betuigd met de slachtoffers. Hij spreekt op Twitter van een verschrikkelijke aanslag in Wenen. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad staan ook achter een vuurwerkverbod tijdens de komende Oud en Nieuw. Eerder al vroegen de spoedeisende hulpartsen en politiebond ACP om zo'n verbod. Na een overleg van het beraad zei voorzitter Bruls vanavond dat een vuurwerkverbod de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners wat kan verlichten, nu de zorg de handen vol heeft aan het coronavirus. Eerder dit jaar pleiten de burgemeesters ook al voor een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk. Ze vinden wel dat zo'n verbod dan voor het hele land moet gelden. Morgen debatteert de Kamer erover. De opvolger van de stint mag vanaf morgen de weg op. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen laten weten aan de Tweede Kamer. Begin vorige maand werd bekend dat de elektrische bolderkar was goedgekeurd. Toch is de BSO-bus nog niet meteen op de weg te zien. Eerst krijgt het personeel van kinderopvangorganisaties nog rijtrainingen.